10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een extra overbruggingskrediet voor kleine bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Ze kunnen 10.000 tot 50.000 euro lenen van de bank, waarbij de overheid voor 95% garant staat. Voorwaarde is wel dat de bedrijven in de kern gezond zijn. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar en de rente maximaal 4 Minister Wiebes en staatssecretaris Keizer stellen voor de garantstelling ruim 700 miljoen euro beschikbaar. Ze verwachten dat tienduizenden kleine bedrijven ervan kunnen profiteren. Minister Grapperhaus heeft goed genoeg gezocht naar documenten over de vervolging van PVV-leider Wilders. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een procedure die was aangespannen door RTL Nieuws. Die zender wil weten of toenmalig minister Opstelten heeft aangedrongen op vervolging van Wilders en vermoedt dat het ministerie meer informatie daarover moet kunnen vinden. Het dodental van een gaslek bij een chemische fabriek in India is opgelopen tot 13. Er zou gas van de vloeistof styreen zijn vrijgekomen. Dat gebeurde ochtends vroeg, toen het nog donker was en veel mensen nog lagen te slapen. Meer dan 5000 mensen zouden last hebben gekregen van ademhalingsproblemen, brandende ogen en een pijnlijke huid. Op foto's is te zien dat mensen bewusteloos op straat lagen. Zeker 800 mensen zouden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dorpen in de omgeving van de chemische fabriek aan de Indiase oostkust werden geëvacueerd. In Amsterdam heeft de politie drie inzittenden van een gestolen auto aangehouden. De auto reed weg bij een controle. Dat leidde tot een achtervolging waarbij op de snelwegen rond Amsterdam snelheden van 200 km per uur werden gehaald. In Slotervaart kwam de auto tot stilstand. De vier inzittenden gingen er te voet vandoor. De politie wist er drie aan te houden. De vierde is nog voortvluchtig. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima tussen 2 en 8 graden. Morgen zonnig met wat hoge bewolking.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 You are listening to Nashville Country Your weekly dose of country around the world. sun going down, heating up this little town. The cows are fed and the plowing's all been done. Moonlight, fireflies, beer on the bank by the riverside. We're gonna have ourselves a little fun. Dancing on the tailgates and raising a little cane. Rocking in the pastures and rolling in the hay. It's a life I love. I'm gonna live it till they bury me I can't get enough of, of, of Dirt roads and dusty fields and the simple things And I take pride in everything I've got Cause I'm American born And country by the grace of God Yeah don't need no Cadillacs. You can't put no hay bales in the back. It won't cross the creek or tow no heavy load. I don't like high rise, cluttering up my clear blue skies. Don't wanna be where the city's all that grows. Listen here, some are born with a silver spoon, and some come from the farm. Some have a ball in the mansion, but we get down in the barn. It's a life I love. Oh, oh, oh, scaring me I can't get enough of Dirt roads and dusty fields and the simple things Oh, and I take pride in everything I've got Cause I'm American born and country by the grace of God, yeah is land We're free to do anything we like We're country so we can It's a life I love And I'm gonna live it till they bury me Oh, I can't get enough of oh, Dirt roads and dusty fields and the simple things And I take pride in everything I've got Cause I'm American Chris Kegel en Country by the Grace of God. Dit is de Nashville Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je. Jawel, we hebben weer heel veel leuke muziek voor je uitgezocht. Een heel mooi spotlight album. We gaan nog even naar de digitale brievenbus. De Nashville Spiegelplaat. Een nieuwe maandartiest. Kortom, bomvolle show. Volk, daar is het nu tijd voor geworden. Alhoewel deze zangeres maakt country, Americana en folkmuziek. Dit is Laurie McKenna en People Get Old. Someone said this wasted on the young. spilled every last drop of time that summer in the sun. But Daddy had a Timex watch, cigarette in his hand, and a mouthful of scotch. Spinning me around like a tilt the world on his arm. Houses need paint, winters bring snow. Kids, come on in before your supper gets cold. Collection plates and daddy's billfold, and that's how it goes. people get old 2018 alweer. Laurie McKenna en People Get Old. En natuurlijk iedereen hartelijk welkom bij de Nashville Radio Show. En also uh, welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Want het zijn er inmiddels ook al aardig wat. Heinde en ver komt de muziek tegenwoordig vandaan. We worden elke week worden we plat gemaild met allemaal leuke nieuwe nummers. Dus blijf dat vooral doen. Hè. Info is ons e-mailadres waar je al je nieuwe leuke muziek of oude muziek naartoe kunt sturen. We gaan er naar luisteren en wie weet hoe je het op een volgende playlist terug. Gaan we nu wat bluegrass voor je draaien. Bill Clifton is dit en Dew on the Bluegrass Tonight. The moon was softly shining on an old Kentucky home. The fragrance of magnolia filled the air. A lonely girl was writing to her sweetheart all alone to say how much she wished that he was there. Silver Dew on the bluegrass tonight shines in the moon's silver light. As in days that used to be, how I wish that you could see silver dew on the blue grass tonight. fishing tonight. And you'll bring him back, I know, to the one who loves him so. Stars of love high above, shining bright. It's where he longs to be, for it's here that he can see Silver Dew on the blue grass tonight. Silver Dew on the blue grass tonight contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comments. tonight. Whatever you're going through, grab a long neck bottle or a big old pint and let's all have a few. Cause we're all We were the team to beat. Oh, but not anymore. We're looking at the score in shock and disbelief.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 nummer van de maand artiest van mij. Maddie NT en Girl in a Country Song. Heb je nu zelf een favoriete nummer of twee favoriete nummers van deze dames? Stuur het dan even op in een e-mail naar info.nashforradio.nl En wie weet hoor je het in een volgende show in mei terug. We gaan naar het Spotlight album. En ik ben blij dat ik dit album heb mogen uitkiezen tot Spotlight album. Want ik heb regelmatig contact met deze dame op Facebook. Ze is heel getalenteerd. Want naast dat ze zelf zingt, heeft ze nummers geschreven voor onder andere Luke Bryan, Allison Jackson, Lee Ann Womack, Randy Travis, Terry Clark. En op het laatste album van Reba McIntyre is dat zelfs een nummer waar ze aan meegeschreven heeft. Ze heeft in 2019 het album Faulkner County uitgebracht. Daar staan hele mooie nummers op en daarvan heb ik er twee voor je uitgekozen. Dit is I Can Be Your Whiskey en Old Flames Can't Hold a Candle to You. Dit is het Nashville Spotlight Album. Head pulled down, eyes on the floor. Every night you come back. lucky strike. I can be your whiskey, I can be your cigarette. I can drown the memory that you're trying to forget. If your loving cup needs filled up, she left you bone dry empty. Baby. Dit is het Nashville Spotlight Album. Country Radio. All the music you want, all the music you need from all over the world.